Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Niet alle kinderen die vluchten naar ons land krijgen goed onderwijs. Dat zegt onderwijsminister Wiersma. Dit jaar vonden 20.000 vluchtelingenkinderen een plekje in de klas. Maar een deel krijgt helemaal geen les. Volgens de minister gaat dat probleem alleen maar groter worden als er meer vluchtelingen bijkomen. Wiersma kijkt daarom of hij de regels tijdelijk kan versoepelen... zodat straks alle kinderen les kunnen krijgen. Een ontsnapte tbs'er heeft vanmiddag waarschijnlijk een vrouw neergestoken in Soest. De verdachte zat vast in een tbs-kliniek in Nijmegen en ging er tijdens een begeleid verlof vandoor. De tbs'er werd later opgepakt in Zuid-Holland. En de politie houdt er rekening mee dat de twee elkaar kennen. De vrouw werd meerdere keren gestoken en ze ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. En je mag op de WK in Qatar weer een regenboogshirt of een vlag mee het stadion innemen. De FIFA zegt dat regenboogkleuren in het publiek weer mogen. En tot nu toe was dat verboden, maar dat lag niet aan de FIFA... maar aan de Qatarese beveiliging, zegt verslaggever Denny Simons. Dus wat heeft de FIFA nu gedaan? Ze hebben gezegd, nou, we zijn nog eens gaan praten met de autoriteiten. Die hebben weer contact opgenomen met eh, eh, de, de, ja, de bobo's eigenlijk bij de verschillende venues, bij de stadions... om ervoor te zorgen dat eh, die stadionmedewerkers voortaan gewoon eh, de regenboogvlaggen eh, toestaan in het stadion. En de Insta-stories stromen weer vol met mensen hun Spotify Wrapped. Het jaarlijkse luisteroverzicht is vanaf vandaag weer te bekijken. Hierin zie je hoeveel uur je hebt geluisterd, naar welke soort muziek en je favoriete artiest. Eh, mijn topartiest was dit jaar Enrique Iglesias of zo. Geen idee. <laughs> Verslaggever Lisanne van Spronzen keek in Den Haag mee met een paar lijstjes. Joia, K, Boef, Nes, eh, Le Blanco, gewoon straatradmuziek. En had je dat ook een beetje verwacht? Ja, eh, ik luister gewoon vaak naar is gewoon mijn muzieksmaak. Alles bij elkaar heb je heel wat geluisterd. Zo, 86.000 minuten. Dat is meer dan 98% van Nederland. <laughs> Een dikke kans dat hij ook wel eens Antoon heeft gedraaid. Hij was dit jaar in Nederland de meest beluisterde artiest. Op nummer 2 en 3 staan Ed Sheeran en The Weeknd krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt. Lokaal ook mistig. Vooral in het zuiden en het westen.